Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een Russisch opstijgen in Sochi van de radar verdwenen en neergestort in de Zwarte Zee. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Aan boord waren 92 mensen, onder wie journalisten en leden van het beroemde Alexandrov-ensemble. Dat is het officiële koor van, van de Russische krijgsmacht. Vroeger was dat koor bekend als het Red Army Choir. Het vliegtuig, een Tupolev, was op weg naar de stad Latakia in Syrië. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een brand heeft vannacht voor veel overlast gezorgd in het Gelderse Zevenaar. Een garagebedrijf en een meubelstoffeerderij op een bedrijventerrein langs de A12 zijn in de as gelegd. Twee omwonenden en twee agenten hebben rook ingeademd. De rook veroorzaakte een ongeluk op de A12, waarbij één iemand gewond raakte. Bij een ongeluk in Groningen zijn gisteravond drie jonge mannen om het leven gekomen. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en belandde op zijn kop in een sloot. Eén jongen overleefde het ongeluk, hij ligt in het ziekenhuis. 54.000 inwoners van de Zuid-Duitse stad Augsburg moeten voor 10 uur vanochtend hun huis uit. Er wordt een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Er staan bussen en trams klaar om de mensen weg te brengen. Ze worden onder meer opgevangen in een voetbalstadion. Uit voorzorg is rond de bom een beschermingswal neergezet van zakken met stenen. Het is de grootste evacuatie in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Rond deze tijd begint op NPO Radio 2 de 18e editie van de Top 2000. Dit jaar is er massaal gestemd op nummers van recent overleden artiesten... als David Bowie, Prince en Leonard Cohen. De top 3 is vertrouwd. Op nummer 1 staat Bohemian Rhapsody van Queen... gevolgd door The Eagles en Led Zeppelin. Het weer dan nog bewolkt, soms wat motregen. Het wordt erg zacht vandaag, 10 tot 13 graden.